12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vijf jihadisten die hun paspoort was afgepakt, krijgen die toch weer terug. Het paspoort was ingenomen omdat ze zich in Syrië en Irak hadden aangesloten bij verboden strijdgroepen. Waarom ze de Nederlandse nationaliteit nu terugkrijgen is niet duidelijk. De mannen hebben ook nog de Marokkaanse nationaliteit. Onder de vijf jihadisten is ook een man uit Den Haag die volgens meerdere bronnen al in 2015 om het leven is gekomen in Syrië. De Nederlandse tak van reisorganisatie Thomas Cook, waaronder ook Neckerman Reizen valt, schrapt voor morgen alle vertrekkende vluchten. Dat is besloten vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. Het bedrijf zegt dat het niet mogelijk is om de geboekte reizen te blijven uitvoeren. Wat er gebeurt met reizen die gepland staan voor later is onduidelijk. Klanten die nu op vakantie zijn hoeven zich volgens Thomas Cook geen zorgen te maken over de terugreis. Sari van Veenendaal is bij het FIFA-gala in Milaan uitgeroepen tot kiepster van het jaar. De 29-jarige van Veenendaal werd in juli met het Nederlands elftal tweede op het WK in Frankrijk. En toen werd ze al uitgeroepen tot doelvrouw van het WK. En daarvoor pakte ze met Arsenal de Engelse landstitel. Virgil van Dijk greep naast de prijs voor wereldvoetballer van het jaar. Die ging naar Barcelona-speler Lionel Messi. President Draghi van de Europese Centrale Bank zegt dat de openlijke kritiek van bankpresidenten op het opkoopbeleid van de ECB schadelijk kan zijn voor de economie in de eurozone. Onder meer president Knot van de Nederlandse Bank en zijn Duitse collega hebben het opkopen van staatsobligaties van eurolanden om de economie te stimuleren scherp veroordeeld. Draghi zegt dat meningsverschillen gebruikelijk zijn, maar dat openlijke kritiek de impact van de maatregelen van de ECB kan verzwakken. Het weer verspreidt wat opklaringen met minima rond 12 graden. In het noordoosten kans op mist en in het westen ook ochtends kans op een bui. Smiddags overal neerslag, het wordt een graad of 20. Ook woensdag van tijd tot tijd regen en dan wordt het zo'n 18 graden.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 Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore, y está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.